uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. We weten weer iets meer over de situatie rondom Joost Klein. Zijn advocaat gaf vandaag tekst en uitleg aan eh, Zweedse media. Die zegt dat Joost achter de schermen ongevraagd werd gefilmd... en dat hij de camera van de cameravrouw heeft weggeduwd. Maar dat Joost zeker niks strafbaars heeft gedaan. Je hoort verslaggever Jorn Kompeer. Of dit allemaal precies zo is gegaan, dat weten we niet. We hebben bijvoorbeeld het verhaal van de vrouw met de camera nog niet gehoord. En ook Joost Klein zelf is nog niet aan het woord geweest. Mogelijk moeten zij hun verhaal de komende tijd nog wel gaan doen. Want volgens de advocaat van Joost Klein is er een aanzienlijke kans dat hij in juni voor de rechter in Zweden moet komen. Ja, Joost mocht niet meer meedoen aan de finale van het Songfestival... vanwege een incident achter de schermen. Avro Tros liet daarna gelijk weten dat Klein niet gewelddadig was. Bij de vier keer dat het treinverkeer in de Schiphol-tunnel gisteren moest worden stilgelegd... ging het alle vierde keren om dezelfde persoon die langs het spoor liep. Volgens de marechaussee was het een verwarde vrouw. Ze haalde haar steeds van het spoor en toen ging ze toch weer de tunnel in. Na de vierde keer droeg de marechaussee haar over aan een zorginstelling. En Vitesse krijgt meer tijd om hun geldproblemen op te lossen. Eigenlijk moest de club uiterlijk vandaag voldoen aan de voorwaarden die de KNVB stelt voor een eh, proflicentie. Dat is lastig omdat Vitesse een Russische eigenaar heeft. Daardoor wil bijvoorbeeld de bank niet meer dat Vitesse daar een rekening heeft. Maar die Rus mag zijn eh, aandelen overzetten naar een stichting... waardoor de club weer in Nederlandse handen komt. En dus kunnen ze de problemen gaan oplossen, zegt mijn sportcollega Sander, die het allemaal volgt. Als dat is gebeurd, dus zoals zegt dus eh, de bank bankrekening eh, weer verkrijgen bij de ING. En de jaarrekening laten ondertekenen, dat is een belangrijke eh, stap. En dan is het op zoek naar eh, investeerders. Mensen die heel veel geld in de club willen steken. Want ze hebben nog zeker iets van 19 miljoen nodig om te kunnen beginnen aan het volgende seizoen. Voor 15 juni moet er een sluitende begroting liggen bij de KVB. Dan heb ik nog het weer voor je. In het midden en zuiden van het land trekken er zometeen zware buien over. Later vanavond droogt het overal op. Morgen begint droog, later opnieuw regen. Het wordt dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een redelijk normaal beeld op de weg. 112 kilometer file bij elkaar. De wat langere exemplaren die vinden we op de A6 Muiden-Lelystad. Bij Lelystad 9 kilometer. Vanaf Almere buiten is je tijdsverlies 20 minuten. Kwartiertje vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Purmerend. 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Almere Haven.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 Lange tijd leek Israël het noorden van Gaza onder controle te hebben, maar de laatste tijd zijn er weer meer gevechten. In de regio Amsterdam zijn tien mensen opgepakt voor hypotheekfraude. Het gaat om makelaars, hypotheekadviseurs en medewerkers van administratiekantoren. Ze worden ook verdacht van onder meer witwassen. De loodgieter uit Vlaardingen, die al ruim een jaar doelwit is van aanslagen... mag voorlopig nog niet naar huis. De gemeente heeft zijn woning voor nog eens drie maanden gesloten... vanwege aanhoudende dreiging.